like the sky fell on me, fell on me And I decided you look well on me, well on me So let's go somewhere no one else can see you and me Turn the lights out now, now I'll take you by the hand And do another dream, drinking if you can Can you spend a little time? Time is slipping away, away from us so stay Stay with me, I can make, make you glad you came The sun goes down you. En and DJ Dion Sydney met zometeen. Een mix van DJ JK. Hou me hier op 106.9, 104.5. Dit is jouw CFM, dit is See It. night I got a little bit wasted Yeah, yeah I got a little bit mashed last night Night I got a little sh- faced somehow realize what you gotta do I don't believe that anybody feels the way I do About you now En zo komt er alweer bijna een einde aan deze nieuwe aflevering van Zie het op jouw CFM Zandvoort. Volgende week vrijdag. Natuurlijk, vanaf 9 uur zijn we weer bij jou, jouw vrienden van de radio. Dit was See het. DJ JK, DJ Dion Sydney en DJ Ramonski. Blijf ook luisteren naar de overige programma's van CFM Zandvoort. Die zijn ook zeer zeker de moeite waard.